Dat is 13 procent lager dan vier jaar geleden, toen de eerste verkiezingen na de Irak-oorlog werden gehouden. Er waren gisteren tal van aanslagen, de meeste in Bagdad. Vooral in de drie autonome Koerdische provincies in het noorden brachten veel mensen hun stem uit. Terwijl de vorige verkiezingen werden geboycott door de Soenieten, was de opkomst in de Soenitische provincies nu meer dan 60 procent. Er zijn nog geen voorlopige uitslagen. De kiescommissie wil die pas publiceren als 30 procent van de stemmen is geteld. De definitieve uitslag wordt pas eind van de maand verwacht. De rechtbank in Middelburg spreekt tegen dat het OM duidelijk had gewaarschuwd voor de man die zaterdag in Zierikzee zijn twee kinderen vermoordde. Volgens het OM was de Irakees uit op eerwraak. Hij had een straf uitgezeten wegens huiselijk geweld en was na een aangifte van seksueel misbruik weer vastgezet. De rechtbank liet hem vorige maand vrij omdat er geen aanwijzingen zou zijn dat hij zijn gezin wat zou willen aandoen. Daarbij woog mee dat hij zich in de weken ervoor had gehouden aan een omgangsverbod. Zaterdag ging hij toch naar zijn huis en doodde twee van zijn kinderen. Korte tijd later schoot hij zichzelf vlakbij door het hoofd. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Zweden is een Oeigoer die voor China spioneerde... veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden. De man was onder valse, valse voorwendsels geïnfiltreerd... in een organisatie van Chinese Oeigoeren in ballingschap. Hij gaf informatie over de Oeigoeren door aan een Chinese diplomaat... die voor de inlichtingendienst werkte. De Zweedse rechter liet bij het vonnis zwaar meewegen dat de Oeigoeren in China worden onderdrukt en dat hun mensenrechten worden geschonden.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 Go your way, I'll go mine. sky is clearing and the night is bright The sun. hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Goedenavond ja, Joop. Goedenavond Daan. En een hele speciale hè? Ja, ja, ja, ja. Want ik zal de luisteraars even uitleggen. Komende donderdag is het exact 40 jaar geleden dat uh, een van de meest eh, bekende albums ooit is uitgebracht. En dat is uh, Vu van Crosby, Stills, en Jong. Onze hele avond gaat over dit dit album. Eh, we begonnen met eh, Carry On, een nummer van datzelfde album, eh, geschreven door Steven Stills. Maar er zijn, laat ik zo zeggen, tien nummers op dat album. Dat is niet genoeg om een uur te vullen. We hebben daardoor ook nog wat, wat andere nummers van andere albums van Crosby, Stills en Nash of Crosby en jong, Of Steven Stills en David Crosby. Maakt niet uit, welke combinatie dan ook. Hebben we voor u opgezocht. En we gaan lekker naar hele goede muziek luisteren. Volgende nummer is Helplessly Hoping. En dat is een nummer van het album Crosby, Stills Nash uit 1969. wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Hard helping himself to her bad dreams. He worries, did he hear a goodbye? something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choked.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 one was watching at all. On the wall. she shall be free. gaze down the slope to the heart. through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly. I sing in silent harmony. We shall be tweede nummer dat we voor u draaiden van eh, deze drie nummers. Dat was een eh, nummer van ook weer van het Deja Vu album. En dat is eh, Teach Your Children, een nummer van Graham Nash. Uh, ontzettend mooi uiteraard. En daarna hadden wij voor u van het album So Far... Uh, Jennifer 1974. We hebben het vanavond over Crosby, Stills Nash. En Crosby, Stills, Nash Jong. En David Crosby en Graham Nash noem maar uit, noem maar op. Geen probleem, want eh, ze hebben heel veel samen gedaan. Ook weer van apart van elkaar en weer andere combinaties. Verschrikkelijk mooie muziek en ze zijn met name door hun eh, karakteristieke eh, close harmony zang echt een vertegenwoordiging geworden van de Woodstock generatie. Daar hebben ze ook opgetreden en dat was het eerste keer dat Neil Young erbij was. Neil Young, de Canadese songwriter en gitarist-zanger. Die man heeft zoveel moois gemaakt. Dat is ongelooflijk. Het uh, volgende nummer dat wij voor u gaan draaien komt ook weer van het album Deja Vu. Dat donderdag nogmaals uh, eh, 30 jaar, of 40 eh, jaar geleden het uh, levenslicht heeft gezien. En dat nummer heet Almost Cut Me Hair. En dat is een nummer van Cray, David Crosby. almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't my way. I smile at me, I will understand. Cause that is something everybody everywhere does in the same purple bird. guess I'll set course go Almost Cut my Hair van David Crosby. Luisterde u naar eh, Wooden Ships uit 1974 van het album eh, So Far. En daarna weer van het album waar we het vanavond eigenlijk allemaal over gaan hebben. En dat is het album Déjà Vu uit 1970. Eh, het nummer Helpless van, geschreven door Neil Young. Ehm, het volgende nummer wat wij voor u gaan doen, dan moeten we even gaan kijken weer op de lijst. Dat is ehm, Cowgirl in the Sand, een nummer uit 1971 hebben we gekozen. En het is een nummer dat eh, live is opgenomen. Het staat natuurlijk ook op een andere, paar andere albums, maar we hebben de live versie gekozen uit uh, eh, Four Street, Cowgirl in the Sand. it's the woman. the woman in Ja, ik heb gezondigd dan. Ik beken het eerlijk, ik oh heb gezondigd. Ja, het, nummer, het laatste nummer wat u hoorde was namelijk een nummer van, eh, ook, en natuurlijk, uiteraard, daar hebben we het hele avond over, Crosby, Stills, Nash Jong, maar het is opgenomen in een, eh, ik schaam me ervoor, 1988, maar ik vind het zo ontzettend goed nummer. maar meneer Van Nes, toen was ik zeven. Ja, maar ik, ik was toen al volledig bij mijn volle verstand. Jij nog niet. <laughs> maar dit is eh, van het album American Dream. En het nummer is geschreven door Neil Young. En ik vind het zo ontzettend goed. Ik wilde u het echt niet onthouden. Dus daarom hebben we het ook gedraaid. En daarvoor hadden wij natuurlijk weer een nummer van eh, die beroemde, dat beroemde album Déjà Vu. Het was een nummer, geschreven door uh, eh, Johnny Mitchell. En het was een nummer Woodstock. Een nummer dat eh, in de voorfilm, voor gebeuren van de film van Woodstock diverse keren te horen is geweest. Mm En dan gaan we nu naar het, het, het nummer dat eigenlijk de, de, de, de, het album heeft eh, vernoemd, en eh, naar, eh, naar is vernoemd. Déjà Vu, een nummer geschreven door Crazy, David Crosby. Komt dus van het album waar we het hele avond over hebben, Déjà Vu. ja, soms word je... Er zit hier een... een, een Daan, het is ongelooflijk, maar de medewerkers eh, van, eh, van onze eh, radio hebben echt een gigantische... ja, wat is het? Virus gedownload. En die komt steeds naar voren. En daar baal je een heleboel van. Goed, u heeft geluisterd naar een avondje eh, Crosby, Stills en Nash. En, het, eh, eh, en dan eigenlijk in het kader van het 40-jarig bestaan van de... Afblijven, ik ben het. van het album Déjà Vu, 40 jaar geleden gemaakt. Ehm, we gaan eruit. We hebben nog één heel mooi nummer. Althans in mijn ogen. Het nummer heet uh, eh, 24. Het is een nummer geschreven door Steven Stills en het staat eh, op de, het album waar we vanavond over hadden, Déjà Vu. Daan, laat hem horen. Tot de volgende keer. Ja, inderdaad. Twee weken. sight. You cannot tell me.